Citydijkers Dijkers met het NOS Journaal. Al de hele nacht zijn er meldingen dat India en Pakistan elkaar beschieten in de regio Kashmir, op de grens van beide landen. Pakistan en India claimen het gebied en dat liep al meerdere keren uit op oorlog. Eind vorige maand liepen de spanningen weer op toen meerdere Indiase toeristen werden vermoord in Kashmir. India zei dat Pakistan daarbij betrokken was en beloofde wraak. De afgelopen avond vuurde India daarom meerdere raketten af op een deel van Kashmir... dat onder controle is van Pakistan. Volgens Pakistan vielen daarbij zeker acht doden. Bij gevechten die daarop volgden werden volgens India drie mensen gedood door Pakistaanse militairen. De Verenigde Naties maakt zich grote zorgen over de spanningen tussen Pakistan en India. VN-baas Gutierrez roept beide landen op om terughoudend te zijn... De Amerikaanse president Trump noemt de ontwikkelingen tussen Pakistan en India een schande. Hij hoopt dat de onrust snel voorbij is. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de situatie in de gaten te houden. India zou na de aanvallen contact hebben gehad met de Amerikaanse buitenlandminister Rubio over de aanvallen. Canada is niet te koop, heeft de nieuwe Canadese premier Carney gezegd in een gesprek met president Trump. De Amerikaanse president wil Canada nog altijd inlijven als 51ste staat. Maar Carney maakte duidelijk dat dat niet mogelijk is. Trump zei daarop, zeg nooit nooit. Vanaf vandaag begint de verkiezing van de nieuwe paus. Onder 33 kardinalen worden opgesloten in de Sixtijnse kapel... om te stemmen wie de volgende leider wordt van de katholieke kerk. Na elke stemronde worden de stembiljetten verbrand... en volgt er zwarte of witte rook uit de schoorsteen van de kapel. De eerste keer dat dat zal gebeuren is rond 7 uur vanavond. Het weer, het is droog en 2 tot 8 graden momenteel.